De spelers kunnen zo na hun rondvaart onbespied naar het erepodium lopen. De selectie gaat vandaag eerst naar Den Haag voor ontvangsten op het Katshuis en bij de Koningin. In Madrid hebben honderdduizenden mensen het Spaanse voetbalteam gehuldigd. Daarvoor werd de selectie ontvangen door de koninklijke familie en door premier Zapatero. Ook maakten de spelers met een open bus een tocht door de volgepakte straten van de hoofdstad. In Barcelona en Baskeland werd het kampioenschap ook uitbundig gevierd. Pas na middernacht was het feest voorbij. De Amerikaanse regering blijft proberen het boren naar olie in de diepzee te verbieden. De rechter haalde al twee keer een streep door zo'n verbod omdat het te algemeen was gesteld. Minister Salazar heeft nu opnieuw een verbod afgekondigd. Daarin staat specifieker aangegeven welk soort olieinstallaties eronder vallen. Salazar waarschuwt dat Amerika zich niet nog een dergelijke olieramp kan veroorloven. Voor het eerst in bijna een jaar is de Cubaanse oud-leider Fidel Castro op televisie verschenen. Dat was in een politiek praatprogramma. De 83-jarige Castro sprak langzaam, maar maakte een alerte indruk. Vanwege zijn slechte gezondheid droeg hij zijn presidentiële taken in 2006 over aan zijn broer Raoul. Het lek in een veendijk bij Nieuwekerk aan den IJssel is gedicht. Het lek werd ontdekt tijdens een inspectie. Vermoedelijk is het ontstaan door de druk die op de dijk stond door de hevige regen in combinatie met mollengangen. De waterschappen houden de veendijken sinds vorige week extra in de gaten...